Vlak na de inslag werd er gedacht dat het een Russische raket was. Iets wat Rusland zelf meteen ontkende. Vandaag zei NAVO-baas Jens Stoltenberg dat het waarschijnlijk ging om een afgedwaalde Oekraïense luchtafweerraket... die per ongeluk in Polen terecht is gekomen. Maar de Oekraïense president Zelensky zegt nu dat Oekraïne de raket niet heeft afgevuurd... vertelt correspondent Kiesje Hekster. Nou, hij zegt zich te baseren op Oekraïense inlichtingen en zegt hij... ik kan niet anders dan die vertrouwen. En dus wil hij meedoen aan het onderzoek dat nog loopt op dit moment in Polen. En zegt hij dat hij ook de bewijzen wil zien waar de NAVO zich op baseert. Bij de raketinslag in Polen kwamen twee mensen om het leven. Er wordt nog volop onderzoek gedaan op de plek naar wat er nu precies gebeurd is. Het is weer ietsje minder huilen aan de pomp. De prijzen voor benzine en diesel zijn aan het dalen. De adviesprijs voor benzine staat vandaag op 2 euro en cent. En voor diesel op 2 euro en cent. Komt omdat de olieprijs aan het zakken is. Of de prijzen nog verder dalen is onwaarschijnlijk, zeggen experts. Het komt door de oorlog in Oekraïne. En dan nog even dit. Waarom is het een torso of schoenen? Oh ja, dat is echt fucking logisch. Wat is dit nou weer? Oké. Okay. Deal with it. Ja, dat is de Brabantse Lars van 25, terwijl hij een spel aan het spelen is. Al 80 dagen lang streamt hij via het online platform Twitch zijn leven. Zijn volgers zien alles, van wassen, koken, het schoonmaken van zijn aquarium... en zelfs de uren die hij s'nachts in bed doorbrengt. Lars wilde weten wat het opgeven van je privacy met je doet. En dat kan soms best eenzaam zijn, geeft hij toe. En wat hem op de been houdt is het abonnement dat zijn volgers kunnen kopen.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 gone. once and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you go shade Needed to rise from the lowest place There's silver lining that surrounds the gray When I get lost, will it come back round?